Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie eist vijf jaar cel tegen een medewerker van de Belastingdienst... die bijna 20 miljoen euro wegsluisde. Het geld is nog steeds weg. De man stortte het bedrag in 2014 op de rekening van een Grieks restaurant. Meteen daarna werd het geld doorgestuurd naar twee rekeningen in Turkije. Na een week sloeg de Rabobank alarm over de verdachte overboekingen. De verdachte zei dat hij het bedrag van 19,5 miljoen bewust had gekozen... omdat volgens hem bedragen onder de 20 20 miljoen euro nauwelijks werden gecontroleerd. Een borstreconstructie met eigen vetcellen is een veilige behandeling, blijkt uit een promotieonderzoek. De techniek van borstreconstructie met lichaams-eigen vet, lipofilling, wordt gebruikt voor vrouwen die door borstkanker een gedeeltelijke of volledige borstamputatie hebben ondergaan. Uit het onderzoek blijkt dat borstkanker bij patiënten die lipofilling hebben gehad niet vaker terugkeert dan bij patiënten die zo'n behandeling niet kregen. Tot nu toe was daar geen zekerheid over. President Trump belooft snel een einde te maken aan het scheiden van migranten van hun kinderen aan de Amerikaans-Mexicaanse grens. Hij zei vanmiddag dat hij wel iets gaat tekenen om de omstreden scheidingen te stoppen. Beelden van huilende migrantenkinderen hebben binnen en buiten de Verenigde Staten veel verontwaardiging opgeroepen. Een stel in de VS heeft al meer dan 10 miljoen dollar opgehaald met een campagne voor die migrantenfamilies in Texas. Toen ze de actie begonnen op Facebook was hun doel om 1500 dollar op te halen voor de families die aan de grens met Mexico van elkaar zijn gescheiden. Dat is nu bijgesteld naar 11 miljoen. Het weer. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe. Het gaat regenen. De minima liggen rond 15 graden. Morgen wordt het 14 tot 18 graden. Eerst valt er wat regen. In de loop van de ochtend is er ook af en toe een beetje zon.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 ZFM. Met nu ZFM Beachmasters. From the first day that we shared zijn mensen moet je nooit meer loslaten, hè? Dat geldt voor mij ook natuurlijk. Don't turn me loose. Je moet me gewoon nooit meer loslaten. Je moet, komt niks van terecht. <laughs> komt niks Greenfield en Cook, kenden ze nog, uh, Orno? Ja. Ehm, ik ben weer nieuwsgierig wat jij eh, voor ons hebt. Voor de luisteraars dan, hè? Ik heb eh, nog ja wat anders meegenomen. En dat is ook wel weer een oudje eigenlijk. Ja. is namelijk een nummer van Chicago. Oh, ja, sorry, nou? ik vind het vind het moeilijk om eh, sorry te zeggen hoor. Oh, hard to say I'm sorry. hard to say I'm sorry, daar komt hij. Ja. hard for me to say I'm sorry. I just want you to stay. After all that we've been through, I will make it up to you. Chicago. En natuurlijk het stemgeluid van niemand minder dan Pieter Citera. Die ook een aantal eh, solo-albums eh, heeft opgenomen. Oh no, als ik het heb over deze zomer, dan zeg je misschien van... Hm, hm. Wanneer? Ja, <laughs> hij moet eh, morgen beginnen officieel, toch? De, Hè? meteorologische? ja, 21 oh, Ja ja ja, ja, ja, ja, Maar als jij nou eens terugdenkt aan de zomer van 71. U zeg, 12... The Summer of 71. Bollend en bollend. Oh nee. <laughs> On a rainy night without you, my tea turned cold. But it didn't matter anyhow, cause the tea was old. Past the edge of my cup, I looked through the window. But little sea Just the raindrops and me oh, It ain't easy You see In my room it's quite a mess How I miss you you'll never guess And the people on the sidewalk I just let them talk. You always let the see them walking past our door. You love the snowflakes in the winter and so much more. we that summer of 69. sun shines on rainy days. To see your life your simple ways on late that summer of 71. Na na na. de zomer van 1971. Ik zou nog eens meer weten hoor, wat voor zomer het geweest is. Nee. Jake was 12. ja. Jij wat ouder. Ja, ik was wat ouder. Ja. En, en wijzer ook natuurlijk. Oh, nou ja, dat, uh, dat, ga, daar ga ik nou nu niet op in. <laughs> ik wist niet wat jij, wat jij in die tijd aan het uitspoken was. Nou, dat weet ik zelf ook niet meer. Eh, de meeste, tijd zat ik in het schuurtje. Muziek, ja, muziek eh, maken en dan weer achter de vrouwen aan. En, Dat soort dingen. hey, luister. Eh, ja, ik luister al eh, ja, ik wil, ik wil graag, ongeveer. Ik wil graag van jou horen wat jij nou voor ons klaar hebt staan. Want die zit zitten maar te wachten. Ja, nou ja, eh, het is een nummer. Ja, ik, wou, ik, wil niet zeggen dat ik, dat ik jou zou willen zijn hoor. Oh. Maar ja, Veldhuis en Kemper die bezingen het. Oh, oké. Ik wou dat ik jou was.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 Gewoon een dag niet mezelf was, dat ik alles was wat jij was. steeds, jij dan nog steeds, en wij dan nog steeds, wij Veldhuis en camper, ja. Kom maar binnenkort, ik geloof volgende maand eh, naar uh, Caprera, hè? Oh ja? Ja, ja. zijn een optreden. Uh, dat was... Even kijken, ik kan het zo zien. nee, augustus geloof ik. Mm. Brigitte Kaandorp was van de week in Carpere. Ja. zag ik eens een bootje in de vijver drijven. Ja. <laughs> Olivia Newton. Ook zo'n ook zo'n gek wijf. Ja, oh ja, Echt waar. Net als uh, Ellen ten en uh, Zijde, hoor. <laughs> We gaan eh, genieten van eh, een nummer van John Furnham. En Olivia Newton-John. En dan heb ik het over I Honestly Love You. Thank you so much. It's a very special song for me. I hang around here a little more than I should. We both know I've got somewhere else to go. But I've got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. You don't have to answer. I see it in your eyes, baby. It was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart. just feel just believe terecht. Beeldschone dame, maar ook een beeldschone stem. Olivia Newton-John. En ook, eh, ook getroffen door die uh, nare ziekte. Ze heeft kanker gehad en zo. En eh, ja, daar heeft ze ook van alles aan gedaan. om dat, dat kankerfonds te steunen met allerlei liefdadigheidsconcerten. En, dingen, Nou ja, in ieder geval, eh, de, ze is genezen, dat heb ik begrepen. En eh, ja, dat moet je met kanker altijd maar afwachten. Maar ik wou net zeggen, dat, eh, dat kan zo weer terugkomen. Maar dat is bij haar alweer een, heel wat jaren geleden. Dus ik heb toch wel goede, goede hoop dat dat bij haar in ieder geval tot het verleden behoort. Ja. Oh no, heb jij wat? Of anders heb ik nog wat hoor. ja, nee, ik wil wel. ik heb nog een nummer staan. En, Frans nummer. Maar Nederlandse... Eh, Wat heb je toch met Frankrijk vanavond? Ja, ja, ja, ik weet niet. Eh. <laughs> Doen ze ook mee met voetballen soms? Ah, ja, là-bas, eh, <laughs> <laughs> Vertel. Maar in ieder geval de Nederlandse dame, en we hadden het er net ook al over. Ja. Gek als een deur en dergelijke. Dat heb ik ook meegemaakt natuurlijk. In Caprera onlangs met haar optreden. Ja. Ellen ten Damme. En ja, heel veel talige dat zij ook wel doet. Francis Hilfons. Ja, en eh, dit keer had ze ook... Ik weet niet of ze dat al een tijdje, dit nummer had... of dat ze nu pas eh, heeft uitgebracht. Maar zij heeft dus een eh, nummer van... Um, hoe heet ze nou ook alweer? nou... Ja. Hello, zingt ze het nummer. Ehm, oh, ja. Ja, ja. Kom op. <laughs> Ah. Erg, Nou, in ieder geval, uh, zij heeft dat in het, in het Frans gedaan. En dat zong zij. Nou, dat, ik kreeg er wel kippenvel van, hoor. Toen ik daarna luisterde. Echt een, eh, ik zou zeggen, luister Ad Adel, Adel. Adel. juist. Ja. ja, In één keer goed. Ga door voor de duizend euro. oké Oké. <laughs> <laughs> maar nu dus eh, gaan we even luisteren naar uh, Ellen ten met het... Uh, hello eigenlijk, maar dan in het Frans. Hallo. klein eh, geintje tussendoor. Maar dat is, echt zegt ze, Hilversum. dan dan maar. ja, en, en altijd in, in, in, iedere show, want je hoort het net wel aan het eind, eind dat ze zingen van... Eh, wie u u, eh, Ellen, of eh, hoe heet het, Daniel Dekker en zo. Ja. En elke show heeft ze een, een, slachtoffer, hè? Als ze één keer naar je toe komt en ze vraagt naar je naam... Ja. dan ben je de hele show ben je van haar. En dan word je echt... <laughs> dan heb je het zwaar te, soms zwaar te Dat is toch wel ook wel leuk. Ja, niet als je de persoon bent natuurlijk, maar... <laughs> Als publiek eh, kan geniet je enorm mee. Nou ja, dat heb je met Hans Steven ook. Als je toevallig ja. op de voorste zit, ja. en dan kies je uit, dan ben je aan de beurt. Ja, dan ben je gewoon aan de beurt, ja. hey, <laughs> uh, ik heb mijn tamarijn voor je meegenomen. Oh, gezellig. All my senses have been stripped, and my hands can't feel to grip, and my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade onto my own your dancing spell my way. I promise to go under it. wij zomaar de eer dat de vogeltjes ook nog even in de studio binnenkwamen vliegen. De Birds waren dat met Mr. Tambourine Man. En wat was dat een, gigantische hit hoor. Nou? Ja. Eh, dat weet jij ook nog wel, hè? toch? Ja, ja zeker. Ja. En wat heb je voor ons nog? Of oh, eh, oh nee, dan, eh, nee, ga jij nog maar eventjes door, oh, joh. Nou, ja. dames en heren, luisteraars. Wij zitten hier met een man in de studio met een hart van goud. Ach, wat aardig van je. <laughs> Neil Young, Heart of Gold. Nou, aardig dat je dat eh, van mij... Eh, ja, toch? Ja, nee, nee, dank je. Nou, <laughs> als, alsjeblieft. Kom zo even afrekenen. Ja, natuurlijk. Ik zal je hey. mijn bankrekening <laughs> ja. geven. hey, luister. En huiver. Ja. Want ik ben hier, zit hier gewoon te trillen achter die schuiven. Oh jee. Ik ben helemaal nieuwsgierig wat jij gaat... Uh... Oh, <laughs> oh, wat ik dan weer? Ja. Nee, ik dacht dat jij iets had. en dat je ah, nou, ik, heb, ik heb wel wat, maar dan kom ik zo mee. Ja, oké. Nee, ik heb een, eh, dit verhaal eh, eigenlijk een, een, een Nederlandse eh, zanger. Ja. Ehm, maar hij komt hier niet vandaan. Hij is namelijk Arubaans. Oh. Hij was hier begin jaren 70 heel erg populair. Met een heel bekend nummer. Oké. Nou, jij wie ik bedoel? Uh, hij heet Julio Bernardo. Julio Bernardo. Had ik met Travassi te maken? En, en, en, en, hij luistert naar de naam Houston. Ah, Both Sides Now, hier ja. komt hij. Ja, ik bekijk het van twee kanten.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 You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love now from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't. years and feeling proud to say I love you right out loud.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 I really don't know. jaar, weet je nog welk jaar die dateert? Dan zijn er na... Uh, uit 1971 Oké. is dit nummer. Nou, zit een beetje en het is al heel wat keren gecoverd ook, hè? Ja. Neil, Diamond. Ja. Eh, de, eh, Johnny Glenn Campbell. Johnny Mitchell. Ik heb het toevallig hier in mijn lijstje staan. ik heb ze allemaal in een lijst gezet. Ah, die van Johnny Mitchell vind ik ook erg mooi trouwens. Ja, ook, ja. Deze vind ik ook mooi. En is Robert Long. Eh, samen met Simone Kleinsma en Martine Bijl. En weet jij wat er komen gaat misschien. Morgen vloog ze nog. Ja. Ja, die wilde ik ook al eh, oh. draaien. Oh. oh, Nou, twee zielen nou, in gedachten. Gedachte, ja. Vanmorgen vloog ze nog. Zo onbelemmerd en gracieus. En zo verheven zo'n sierlijk wezentje. Het was geschapen om te zweven, niet om te sterven door een zinloos stukje lood. Uit het geweer van een paar lompe idioten, die zachte veertjes stuk geschoten. Dood. Vanmorgen vloog ze nog. Wat moet dat heerlijk zijn? Wat? Om te verwoorden wat je voelt. Te kunnen schrijven. Dat is ook heerlijk. Oh, wat benijd ik u Mag ik nog even bij u blijven? Wat mij betreft blijft u bij mij vanaf vandaag. Ik zou de allermooiste boeken voor u schrijven. En ook gedichten. Mag ik blijven? Graag moet dat heerlijk zijn. Vanmorgen vloog ze nog, zoals een leeuw soms op de wind, zonder bewegen, de vleugels wijd gespreid eigen kracht de mens ontsteken En dan een knal en verder niets, niet eens een schreeuw. Daar ligt ze hulpeloos, nog trillend met haar poten. Stervende vogel, aangeschoten. Van vanmorgen vloog ze zal hij dat nooit aan me vragen. Het moet zo zijn, het is misschien de wil van God. En luidt de opdracht, wees voortaan uw spoeders Wees een verzorgster, wees een moeder. Het is ons lot. Hij kan niet zo. vloog ze nog. Ik heb gelijk geen eh, woensdagavondgevoel meer. Meen je nou? Nee, het is meer zondagochtend. Eh. <laughs> ik heb nog een eh, verzoekje binnengekregen. gekregen Ah, ja. Gelukkig. Van, van Justin Habert. van de Moody Blues. En dan hebben ze het over Forever Autumn. Ja, uit de film van... Ja, je weet het wel. je, weet het wel. je weet wel. <laughs> We hadden het er laatst ook over. Ja, <laughs> eh, Kom nou, Dan moet ik eventjes... Eh, ja, ik heb hem gevonden. En ik ga hem draaien. Dan moet ik nog even spieken. Want eh, hij is aangevraagd door Petra. Petra Dillema. En het is weer een mooie avond, vindt ze. Met geweldige muziek. Zouden ja. jullie Justin Hayward met Forever Autumn door kunnen proppen? Nou, dat gaan we niet proppen, want dit is, het nummer veel te mooi voor. We gaan hem helemaal uitdraaien. En uh, nou, speciaal eh, voor onze Petra, Forever Autumn. and darker days are drawing. south across the autumn sky. And one by one they disappear. I wish that. like the sun through the trees. Cause you're not zal eruit zien als de herfst, als jij niet bij me bent. Ja. Wat een mooi nummer. Nou, en ik, eh, het was ook zo. Eh, het is uit de film van the Worlds. Ja. Naar het eh, bekende broek van, boek van H.G. Welsh. Ah. En het is verfilmd eigenlijk door... ik denk, dit, ik, denk dat jij die film al een paar keer gezien hebt. Ik heb, nou, nou dat, toen 2005 ging, kwam hij uit. Ja. Maar Nee, dus zat ik nog niet zoveel meer eh, in de bioscoop. film eh, te kijken in de, ah, in de bioscoop. Dus, eh. maar... maar met een, en dat wil ik ook nog even zeggen, die geweldige stem, die, je had een voice-over van Morgan Freeman. Oh ja. Ja, dat is echt... goede acteur is dat ook. Ja, ook ja. een goede acteur, ja. hey, ehm, de volgende. Voor de jou. volgende? Ja. Nou, die was van mij. Nou, ik heb Guus eventjes... Guus, Guus. Guus uh, opgetrommeld. Oké. En eh, ja, soms... Als je het daar maar mee bezat in, in, Zandvoort hier. Hm? We eh, hebben mee bezat in Zandvoort. <laughs> ja. Guus nee, Met Als ik alleen ben. Hier zwommen wij bij volle maan in de koele zilveren zee. Hier droogden wij ons aan de nacht en droomde van ons twee. Hier dronken wij de rode wijn, samen uit één glas. Omdat alles wat we samen deelden zo bijzonder was. En als ik alleen ben, nu ik alleen ben kom ik hier vaak terug. Dan voel ik de wind die ik nu niet zo mee heb, even in van jou, jij hield van mij. Mijn dromen in je hand. Hier spraken wij een hele dag van liefde overbij. En dat je die met mij zou delen, het heeft niet zo mogen zijn. En als ik alleen ben, nu ik alleen kom ik hier vaak terug. Dan voel ik de wind die ik nu niet zo mee heb. so heeft best hele mooie liedjes, die hey, Ja, ja, ja, en als je ziet wat er, oh, hoeveel nummers ja. dat hij heeft gemaakt. Ja. Man, man, man, dat is een ja, waslijst hoor. Maar ja, eh, hij moet ook eh, tijdens zo'n avond in eh, Eindhoven is dat geloof ik. Hè? In ja, het, het, grote stadion. Dan moet hij gewoon natuurlijk een hele avond vullen. Met een zachte G. Met een zachte G. En, fantastisch. oh no. We moeten nog even een half minuutje volpraten En dan ga ik mijn laatste plaatje over draaien. Oké. Hey, we hebben nog niet eens onze vraagster, eh, aanvraagster van de plaat eh, van daarnet eh, bedankt. Jawel, hebben maar zij, heeft ons wel bedankt. Oh, oké. Okay. Petra Dillema was dat. En, ja. met het prachtige nummer van Justin Hayward, Oldham. Forever Wherever Oldham, ja. was het. Ik ga afsluiten Orno, met uh, Dan Seals. Oké. En het nummer heet One Friend. Prachtig nummer. Luister maar. En zal je ongetwijfeld met me eens zijn. Oké, nou, dan sluiten we het hierbij af dan, hè? Jij bedankt voor je komst naar de ja, studio. graag gedaan. En ik al volgende keer weer.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 If I had only one friend left, I'd want it to be you. Someone who understands me and knows me inside out. Helps keep me together and believes without a doubt someone to tell it to. If I had only one friend left, I'd want it to be.